Goedemorgen, ik ben Dielke Teertsa en dit is het nieuws van NOS op 3. Duizenden ziekenhuismedewerkers staken vandaag. De verpleegkundigen, administratief medewerkers, schoonmakers en ander personeel die gaan staken... werken in de acht academische ziekenhuizen van ons land. Ze willen dat de werkdruk omlaag gaat en het salaris omhoog. Door de staking gaan operaties en andere geplande ingrepen niet door. Dat is super vervelend, snapt deze verpleegkundige. We hebben al te maken met zorg die uitgesteld wordt. En dit is natuurlijk voor de mensen ook super vervelend... dat er weer een dag komt dat operaties en afspraken worden afgezegd. Toch verwacht hij dat er meer acties zullen komen... als er niet naar het ziekenhuispersoneel wordt geluisterd. Vandaag kunnen patiënten alleen voor spoedeisende hulp... in de academische ziekenhuizen terecht. Amnesty International waarschuwt voor een herhaling van het toeslagenschandaal. Volgens de mensenrechtenorganisatie werkte de Belastingdienst met een algoritme dat er bepaalde bevolkingsgroepen uitpikte. Mensen zonder Nederlandse nationaliteit bijvoorbeeld. En dat is discriminatie. De Belastingdienst doet daar nog steeds vaag over, zegt Amnesty. Wat zorgelijk is, is dat we nog steeds niet weten... welke andere risicofactoren door het algoritme ook werden gebruikt. We weten van nationaliteit, dat is gestopt... maar we hebben nog steeds niet een volledig beeld. Amnesty roept andere overheden ook op om te stoppen met dit soort algoritmes. Bij ons zijn het vooral de hogere energierekening, benzineprijzen... straks ook de volle map voor Sint- en kerstcadeaus. Nou, in Frankrijk maken ze zich zorgen over de prijzen van iets anders. Jawel, het Franse stokbrood. Tarwe is duurder en dus zijn de typische langwerpige broden dat ook. 30 jaar geleden kostte een baguette gemiddeld 53 cent, weet correspondent Frank Renaud. En nu gemiddeld ongeveer 90 cent. Met een nieuwe prijsstijging kan kan het stokbrood wel eens meer dan 1 euro gaan kosten. En dat is voor veel Fransen een belangrijke psychologische drempel. On va payer plus et effectivement ça sera impacté sur notre budget. Ça, ça fait mal. Euh. De Fransen zijn bang dat sommige gezinnen het straks niet meer kunnen betalen om elke dag met een baguette te ontbijten. Het weer, af en toe wat zon, het blijft bijna overal droog en het wordt 13 of 14 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Jolande van der Velde van de ANWB. In Noord-Holland staat bij elkaar zo'n 75 kilometer file. Veel ongelukken zijn het laatste half uur gebeurd. Onder meer op de A10 de ring Amsterdam-Noord. Tussen Amsterdam-Hemhavens en Durgerdam staat 4 kilometer met bijna een uur vertraging. Er zijn twee rijstroken dicht. Verkeer kan beter omrijden via de Koentunnel en de ring Zuid. Op de A10 is daardoor ook vastgelopen tussen Landsmeer en Durgerdam. Drie kilometer met een half uur oponthoud. En tussen af het Volendam en Amsterdam-Hemhavens ongeveer een kwartier vertraging. Verder is het langzaam rijden op de A27 Almere-Gorkum. Tussen Hilversum en Knopen de Rijnsweert over 9 kilometer. Met een kwartier tot 20 minuten oponthoud. Tussen Haarlem en Leiden Centraal rijden veel minder treinen door een stroomstoring. Dat duurt waarschijnlijk tot 10 uur.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 Verhuizen, dat is gewoon een hoop gedoe. En jij wil je natuurlijk liever met de leuke dingen bezighouden. Gelukkig ben je met de ANWB Woonverzekering echt goed verzekerd. En worden die scherven gewoon vergoed. Tijdens en natuurlijk ook na de verhuizing.